8 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Syrië hebben de rebellen en het regeringsleger in twee regio's een wapenstilstand afgesproken. Dat zegt de Sjiitische Hezbollah-beweging. Die vecht samen met het bewind van president Assad tegen Soenitische rebellen. Volgens Hezbollah is het bestand vanochtend ingegaan en duurt het 48 uur. Minister Kamp van Economische Zaken wil meer gas uit de Noordzee winnen, schrijft het AD. Zo wil hij minder afhankelijk worden van de winning in Groningen en gas uit Rusland. Volgens de nieuwste cijfers zitten er nog flinke hoeveelheden gas in de zeebodem. 118 miljard kubieke meter in de bekende velden... en mogelijk nog 175 miljard kub in gasvelden die nog niet zijn ontdekt. Op een bedrijventerrein in Zoetermeer heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur ontstond gisteravond laat in een pand waarin meerdere bedrijven zitten... waaronder een autowerkplaats... De brandweer van Zoetermeer sprak van een zeer grote brand. Op foto's is een enorme vuurzee te zien. Rond twee uur vannacht was hij onder controle. Niemand raakte gewond. De politie heeft op de kermis in Berverwijk drie jongeren aangehouden... die met tientallen anderen een meisje zouden hebben belaagd. Volgens een getuige werd het meisje van 15 geschopt en geslagen. De daders hoorden bij een groep van ongeveer 50 jongeren, meldt RTV Noord-Holland. Afgelopen weekend was het al onrustig tijdens de feestweek in Zandpoort, enkele kilometers verderop. FC Barcelona heeft de Europese Supercup gewonnen. De winnaar van de Champions League won met 5-4 van Sevilla, de winnaar van de Europa League. In de tweede helft verspeelde Barcelona een 4-1 voorsprong... maar in de verlenging werd, het alsnog, werd alsnog het winnende doelpunt gemaakt. Het is de vijfde keer dat Barcelona de Europese Supercup wint. Het weer, eerst veel bewolking, maar in de loop van de dag schijnt ook af en toe de zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen wordt het nog warmer, tropisch warm zelfs.